Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een landbouwakkoord komt er voorlopig nog niet. Een dag- en nacht onderhandelen heeft niks opgeleverd. Premier Rutte wilde na afloop weinig kwijt over hoe de onderhandelingen zijn verlopen... zegt mijn collega Thomas Spekschoor. Die is er ook al die tijd bij geweest. Een beetje op zijn Ruttes zou ik zeggen. Eh, zijn eigen rol eh, erg minimaliserend. Ah nee joh, ik was hier alleen maar eh, omdat ik toevallig in Den Haag woon. Alsof ze iedere inwoner van Den Haag hadden kunnen vragen om er even bij te komen zitten. De komende weken gaan de landbouwminister, premier Rutte en de landbouworganisaties verder praten. Flink schrikken vannacht voor bewoners van een woon boot in Arnhem. Een vrachtschip knalde tegen die boot... waardoor die tegen een loopbrug botste... en vervolgens drie andere woonboten van zijn plek duwde. Er is niemand gewond geraakt, maar de woonboot heeft wel flinke schade. Hoe het kon gebeuren, dat weten we nog niet. En Elizabeth Holmes moet toch de cel in. Ooms hield met haar bloedtestbedrijf jarenlang heel veel mensen voor de gek. Ze beweerde dat ze met een paar druppels bloed allerlei medische testen kon doen. Daar klopte alleen helemaal niks van, maar ze werd er wel ontzettend rijk door. Ze moet 11 jaar de cel in. En misschien heb je het zelf wel net gedaan. Douwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag. Verslaggever Josephine Trehi liep deze ochtend mee met een groepje in het bos in Groningen om de opbloeiende natuur te vieren. Eigenlijk hadden we, als je echt de traditie had gevolgd om drie uur s'nachts al eh, moeten gaan lopen. Maar goed, dat... Eh, en het is ook bedoeld om op blote voeten eh, te lopen. Ja, nou is het in, in deze periode nu nog wat fris. Maar we gaan straks wel iedereen vriendelijk vragen om de schoenen uit te doen. En dan gaan we het laatste stukje op blote voeten verder. En daar voelen de douwtrappers wel wat voor. Echt ook even dat gevoel krijgen dat je één bent met de natuur. Ja, ja. En straks ook naar de kerk of dat niet? Nee hoor, dat gaan we niet doen. Nee. <laughs> Ik denk dat we gaan zwemmen. Nou, daar is het nu nog behoorlijk fris voor. Het wordt wel een droge dag met af en toe wolken en af en toe zon.